De KDC-10 is het grootste transportvliegtuig van de luchtmacht. Ook is er een Nederlands fregat op weg naar Libië. Als het luchtruim boven Libië sluit, kan volgens Defensie vanuit zee worden geëvacueerd. De tromp wordt vrijdag voor de kust van Libië verwacht. In Amsterdam woedt brand in twee loodsen van een chemisch opslagbedrijf in het westelijk havengebied. In de loodsen liggen rubber en cacao opgeslagen. Een loods met chemicaliën wordt nat gehouden. Bij de brand in Amsterdam zijn geen gewonden gevallen. Toen de brand rond 12 uur uitbrak waren er volgens de directie dakdekkers aan het werk... maar het is onduidelijk of die de brand hebben veroorzaakt. De brandende rubber en cacao veroorzaken een dikke rookwolk... die in de richting van Beverwijk, Heemskerk en Velsen trekt. De brandweer Kennemerland heeft nog geen gevaarlijke concentratie schadelijke stoffen gemeten. In Egypte wordt verwacht dat de Hoge Militaire Raad vandaag bekend maakt wie er in de nieuwe regering komen die het land zal leiden tot de verkiezingen. Uit uitgelekte namenlijstjes zou blijken dat op essentiële posten als buitenlandse zaken, binnenlandse zaken en financiën de ministers blijven zitten die al onder oud-president Mubarak dienden. Dat stuit op veel verzet van Egyptenaren die alleen maar nieuwe gezichten willen zien. Intussen bereiden studenten een nieuwe betoging in Cairo voor waarin ze onder meer het vertrek van de voltallige interimregering eisen. Als dat niet uiterlijk morgen is gebeurd, willen ze donderdag een grote sit-in actie houden op het Tagrierplein en vrijdag een nieuwe massabetoging in de hoofdstad. Het weer droog en vrij zonnig, maxima in het zuiden rond 3 graden. In het noordoosten vriest het licht, vannacht vriest het in het hele land. Morgen bewolking en smiddags vanuit